1 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De partijen in de Tweede Kamer zijn overwegend blij met het Europese akkoord over de herverdeling van asielzoekers, maar vinden dat het hier niet bij kan blijven. Volgens de PvdA is dit een eerste stap naar een gezamenlijk Europees antwoord op deze humanitaire crisis. De VVD vindt dat Europa zich nu moet richten op het beperken van de toestroom van de vluchtelingen. Ook het CDA en D66 willen dat er wordt gekeken naar de oplossingen voor de lange termijn. De EU-ministers hebben afgesproken dat ongeveer 120.000 asielzoekers worden verdeeld over de lidstaten. Het gaat vooral om Syriërs, Eritreërs en Irakezen die nu in Griekenland en Italië worden opgevangen. Nederland neemt in een periode van twee jaar ruim 7.000 asielzoekers op. Dirk Scheringa sluit zich aan bij de ondernemerspartij van Hero Brinkman. Dat heeft de voormalig oprichter van de in 2009 omgevallen DSB-bank... en oud-voorzitter van AZ bij het tv-programma Pauw bekendgemaakt. Scheringa wil zich vooral inzetten voor ZZP'ers... die volgens hem worden benadeeld in de samenleving. Komende zaterdag houdt de ondernemerspartij zijn eerste congres. Daar zal gaan worden gepresenteerd. Wie de lijsttrekker van de partij wordt is nog niet bekend. De ondernemerspartij is de vijfde partij waarvoor Brinkman de politiek in wil. PSV heeft met moeite de derde ronde van de KNVB-beker bereikt. De ploeg won in eigen huis met 3-2 van Cambuur. De amateurs van FC Linden zorgden opnieuw voor een verrassing in de beker. Op het eigen sportpark de Abdijhof werd FC Volendam geklopt met 1-0. Ook de amateurs van Capelle schakelden een club in de Jubiler League uit. De zondag topklasser won thuis na penalties van MVV Maastricht. Anna van der Bregge heeft bij de WK wielrennen in Richmond zilver behaald op de individuele tijdrit. Van der Bregge moest alleen Linda Willemsen uit Nieuw-Zeeland voor zich dulden. Het verschil was minder dan drie seconden. Brons was voor de Duitse Lisa Brennauer. Het weer, de komende uren in de kustprovincies opnieuw buien. En ook overdag buien, de meeste in de zuidelijke helft van het land.